Met blond krullend haar in de Kima's shirt stond jij al heel vroeg aan mijn deur. En in je kleine handjes hield je bloemend voor mij een boeketje vol kleur. Ik had je beloofd om samen met jou vandaag naar Artis toe te gaan. Je was zo opgetogen. En ik zag weer in jou het evenbeeld van mijn vrouw. Je hebt mami's ogen, je hebt ook haar mond. Je lacht net als haar, ook jouw krullen zijn blond. Maar als je me vraagt, papi, mis je ons niet? Verberg ik voor jou mijn verdriet. Je hebt mami's ogen zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet aan. Verleden herleefd, want kijk ik jou goed aan. Zie ik haar voor me staan. De dag is weer om, ik breng je naar huis. Geluk maakt weer plaats voor verdriet. Kom droog maar gauw je tranen Grote meisjes als jij, nee die huilen toch niet. Al woon je bij haar, toch blijf je mijn kind. Waar ik als vader steeds voor vecht. Ik blijf van jullie houden. Dus vertel haar maar gauw wat ik jou heb gezegd. was haar, ook oh, jouw krullen zijn blond. Maar als je me vraagt, papi, mis je ons niet? Verberg ik voor jou mijn verdriet. Je hebt mami's ogen, je kijkt me zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet gaan. Verleden herleef, want kijk ik jou goed aan. Zie ik haar voor als haar op, oh, jouw krullen zijn bloot. Maar als je me vraagt, papi, mis je ons niet? Verberg ik voor jou mijn verdriet. Je hebt manisch ogen, je kijkt me zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet gaan. Verleden herleefd, want kijk ik jou heart of your glory.